Dit is Lieselot Thomassen met het waarschuwt voor ernstige schade als er niet snel een akkoord komt over het verhogen van de staatsschuld. Zonder maatregelen kan de overheid over een week niet meer alle rekeningen betalen. De Republikeinen en de Democraten praten al weken over een oplossing voor de staatsschuld. In een tv-toespraak hekelde Obama opnieuw de inzet van de Republikeinen. Die willen vooral snijden in de overheidsuitgaven. De president wil daarvoor een deel in meegaan, maar hij wil ook de belastingvoordelen voor rijken en grote bedrijven aanpakken. De republikeinen zien dat niet zitten. Ze noemen Obama's verzoek om een verhoging van de staatsschuld als vragen om een blanco cheque. De leider van de Republikeinen Boehner zei dat zijn partij niet langer hogere schulden wil goedkeuren. President Obama riep kiezers vannacht op om druk uit te oefenen op Republikeinen en Democraten om tot een oplossing te komen. De Noorse Veiligheidsdienst is in maart getipt over een bestelling van Anders Breivik in Polen. Hij had voor ongeveer 14 euro spullen gekocht bij een Pools chemiebedrijf. Dat bedrijf werd in de gaten gehouden. Omdat de aankoop legaal was, ondernam de Veiligheidsdienst verder geen actie. In zijn manifest beschrijft Breivik de aankoop van natriumnitriet in Polen, een brandbevorderende stof. Maar of hij dat bij dat bewuste bedrijf kocht is niet duidelijk. Bondscoach Sergio Batista van het Argentijnse nationale voetbalelftal is ontslagen. Hij wordt verantwoordelijk gehouden voor de matige prestaties van de Argentijnen tijdens de Copa America afgelopen weken.